Het is nog onbekend of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Er is een gewonde uit het gebouw gehaald, maar over de aard van de verwondingen kan de politie nog niet zeggen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Omwonenden hebben het advies gekregen ramen en deuren dicht te houden. De rook waait richting de Waalkade, waar terrassen uit voorzorg zijn ontruimd. In een vakantiekamp in Frankrijk zijn 23 kinderen besmet geraakt met de Mexicaanse griep. Het zijn schoolkinderen uit Parijs die in een chalet in de Franse Alpen zitten. De zieke kinderen worden apart gehouden van 10 anderen die niet zijn besmet. In heel Frankrijk zijn er bijna 200, 450 mensen besmet, de meeste in Parijs. In Groot-Brittannië zijn 15 mensen aan de griep gestorven. In Nederland hebben 152 mensen de Mexicaanse griep. In Londen wordt de 150ste verjaardag gevierd van de Big Ben. De grote klok in de toren van het parlementsgebouw werd voor het eerst geluid op 11 juli 1859. De slagen van de zware klok worden al tientallen jaren gebruikt als tijdsein bij radio-uitzendingen. Op de zuidkant van de Big Ben wordt vanavond een felicitatietekst geprojecteerd. De tweede Pyreneeën-etappe in de Tour de France is gewonnen door de Spanjaard Sanchez. Hij won de sprint van een kopgroep van vier man. Vlak voor de finish achterhaalde hij met twee anderen de Rusje Fimkin, die uit de kopgroep was gedemareerd. De beste Nederlander was Laurens ten Dam op de 54ste plaats. In de top van het algemeen klassement verandert niets. De Italiano Centini rijdt ook morgen in de gele trui. De Noor Hushoff nam in de Tour de groene trui over van de Brit Cavendish.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 19 jaargangen lang hoor je hem al op ZFM Zandvoort. Het is alweer de 25 ste aflevering van deze jaargang. Vandaag 26 juni van 2009. De lijst die bestaat uit 13 stijgers, 3 zittenblijvers, 21 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Uit de lijst verdwenen Mac and Dino So Strong, The Killers met Spaceman en Ferry Costum Made of Love, ook uit de lijst vandaan. Snelste stijger, daar beginnen we dit uur straks mee. Anna Grace, Let the Feeling Go, gaat namelijk 10 plekken omhoog naar de nummer 16. Adele, Hometown Glory, zakt er 12 naar 24, ook die hebben we net gehad. En Coldplay, Live in Technicolor 2 met 20 weken het langst genoteerd in de lijst. 26 juni kijken we even in de geschiedenis. 1321 werd de eerste steenlegging van de Domtoren in Utrecht. In 1977 was het laatste concert dat Elvis Presley gaf. Dat alles dus op de 26 juni. Zometeen gaan wij kijken hoe de stand is in de Nederlandse top 40. En we gaan kijken naar de top 10 van een ander land.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 Daarvoor die Anna Grace, Let the Feeling Go. 26 vorige week dus en deze week omhoog naar nummer 16. Wie ook winst pakt, dat is Beyoncé. Met haar eh, Sweet Dream stond ze vorige week nog op nummer 17. Deze week gaat ze drie plekken omhoog en komt ze terecht op de nummer 14. En na Beyoncé krijgt van mij ook nog Alexander Rybak met zijn Fair van Europa. Vier weken in de lijst van 22 stijgt hij naar de nummer 13. De vraag is natuurlijk hoe staat hij ervoor in Zweden? Nou, dan gaan we even kijken. De nummer 10 in Zweden is in ieder geval in handen van Lily Allen. Fuck you. Ferry Coston, We Belong is de nummer 9 al daar. Lady Gaga, Pokerface, de nummer 8. Alexander Rybak, Fair Hij eh, is zakkend, maar staat nog wel op nummer 7 in eh, Zweden. PMMP, Loud Sharon, vinden we daar op nummer 6. Anapu. Vien vinden we op nummer 5. Aste met de Puesquies Zanochon vinden we op nummer 4. De Ear Rayman featuring de Pussycat Dolls. Yeho is de nummer 3 van Zweden. Los Me ja van uh, Chic is de nummer 2. En bovenaan de lijst staat Antitoshko met zijn nummer eh, Juret. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar het blijkt een goede plaat te zijn, althans voor de mensen in Zweden. Zometeen gaan we natuurlijk ook nog even kijken naar de Nederlandse top 40. Dat doen we over een klein half uurtje. Eerst gaan we verder met de lijst van Europa. Komen we dan terecht op de nummer 12. Die is in handen van David Ketta en Kelly Rowland. Love Takes Over. Ze stonden vorige week nog op nummer 7. Deze week zakken ze wel en komen ze terecht op nummer 12. David Guetta en Kelly Rowland Love Takes Over. En die hoorden we in een eh, of andere remix. Van wie dat durf ik niet te zeggen, maar op zich klonk dat redelijk. Nummer 20 deze week in handen van Titiano Ferro, Kelly Rowland, Bree Gentle. 11 weken in de lijst, zakkend één plek van 19 naar 20. Peter Gelderblom met Law staat 9 weken in de lijst, zakt van 16 naar 19. Enrique Iglesias featuring Sierra, Taking Back My Love. 13 weken, uh, goed? Ja, 13 weken in de lijst. Vorige week ook op 13, maar deze week zakken ze naar 18. Sierra, Justin Timberlake, Love, Sex and Magic. 13 weken in de lijst, vorige week op 10, nu zakkend naar 17. Anna Grace, Let the Feeling Go. 3 weken in de lijst, 10 plaatsen winst voor haar. En Last Go Met Gone, 11 weken in de lijst, zakkend van 11 naar 15. Beyoncé, Sweet Dreams, 3 weken in de lijst, gaat ook 3 plekken omhoog, van 17 naar 14. Alexander Rybak, Fair staat 4 weken in de lijst, gaat van 22 omhoog naar nummer 13. David Guetta, Caleb Rowland, Love Takes Over hoorde je net. Zes weken in de lijst, zakkend vijf plaatsen van nummer 7 naar nummer 12. En nummer 11 is Carrie Hills en Knock You Down, vier weken in de lijst. Wij gaan de top 10 in en dat doen wij ook meteen met de nummer 10. dat is er ook eentje die al 10 weken in de lijst staat.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 Ook vandaag is het zomers en dat komt allemaal door eh, Corina die boven Scandinavië zweeft. Vanochtend scheen nog geregeld de zon, maar vanmiddag ontstaan er steeds meer stapelwolken. En deze kunnen in de namiddag uitgegroeien tot lokale onweersbuien. Maar ik denk dat de kans in onze regio daartoe eh, vrij klein is. De wind waait uit het oosten tot noordoosten en is zwak tot matig van kracht. De temperatuur loopt op naar een zomerse, maar enigszins eh, benauwde 25 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er dan weer opklaringen, blijft het droog en daalt de temperatuur niet verder dan 16 graden. Morgen beginnen we de dag met geregeld zonneschijn, maar geleidelijk ontstaan er stapelwolken. Deze groeien in de middag uit tot uh, fikse regen- en onweersbuien tijdens deze buien kan het ook nog eh, komen tot hagel en windstoten. De wind waait uit het noordwesten en is overwegend matig verkracht. De temperatuur loopt op naar weer een graadje of 25. Zaterdagavond is er eh, nog een kans op een onweersbui. Maar zondagnacht blijft het dan wel droog en klaart het langzaamaan weer op. De temperatuur daalt dan allemaal naar een kalme eh, 17 graden. Zondag wordt het alleen maar beter. Het blijft droog en de wind wordt iets, iets matiger temperatuur loopt op naar een 26 graden. Zondagavond en maandagnacht zijn er dan wel weer eh, wat wolkenvelden. En daalt de temperatuur naar een graadje of 16. In onze regio ziet het op de weg er eh, als volgt uit. Het staat vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiderslot en Knopen Diemen 2 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Watergrasmeer en Muiderslot 7. A4 Delft richting Amsterdam tussen knopen Batuverdorp en knopen de Nieuwe Meer 2. A9, uh, eh, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Velsen 10. A10, de ring Amsterdam, Watergraafsmeer richting Volendam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Nieuwedam 2. A10, de ring Amsterdam, Koenplein richting Watergraafsmeer. Tussen Sloten en de Rij 2 kilometer. En nog eentje op de A10, de ring Amsterdam, de Nieuwe Meer richting Koenplein. Tussen Osdorp en knooppunt Koenplein, daar staat nog eens 5 kilometer een vielen. Wij gaan verder met eh, de lijst van Europa. Dat doen we met eh, de nummer 8.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 de Pussycat Jeho! Vijf weken staan ze in de lijst. Vorige week stonden ze nog op 9. Deze week eh, gaan ze drie plekken omhoog. Komen ze terecht op 6. voor je Milo, You Don't Know. Vijf weken in de lijst. Acht vorige week. Een eh, plekje winst voor hem naar 7. Natasha Bedingfield featuring The Chic Heen met Bruce Water staan vijf weken in de lijst. 14 vorige week en nu omhoog naar 8. En ook Noise Set hoorde je vorige week op 18, deze week naar nummer 9 de nummer 15 eh, slaan we deze week even over. Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Acht weken in de lijst. Vorige week stond ze ook op nummer 5. De tweede zitten blijven dus eh, deze week in de lijst van Europa. Wie er wel weer winst maken, dat zijn de Black Eyed Peas.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 Cause we got to beat that bounce. We got to beat that pound. We got to beat that 808, that boom boom in your town. People in the place. If you wanna get down, put your hands Boom Boom Po. Horen we sinds vorige uur al, maar dan eh, met I Got A Feeling. Ook met Boom Boom Po doen ze het op dit moment nog eh, erg goed in de lijst van Europa. En we gaan natuurlijk weer even kijken. Wat is de stand van zaken in de Nederlandse top 40? Vier nieuwe binnenkomers. De Groove Watchers met Sexy Girl op 37. Flinke namen. Als zij langs loopt, nieuw binnen op 34. Agnes Release Me op 27. En Flowrider featuring Winter. Met Sugar ook nieuw binnen de lijst. En eh, zelfs op nummer 25 doen ze dat. Top 10 stereo, Last Forever. Sweet Goodbyes van Crash vinden we op 9, net als vorige week. Ride Round van Flowrider featuring Kesha blijft staan op nummer 8. En ook Lily Allen Fuck You blijft staan op 7. I Know You Want Me van Pitbull stond vorige week nog op 13, maar gaat in zijn derde week al naar de nummer 6 toe. Ilse de Lange, Puzzle Me. Vorige week op 6, deze week pakt ze nog één plekje winst en gaat ze naar 5. 4 blijft staan When Love Takes Over, David Guetta, Kelly Rowland. Oude heer Esme Dentus blijft staan op 3. Halleluja van Lisa blijft staan op 2. En net als vorige week is ook de beste plaats in de Nederlandse top 40 nog steeds Begin van Matt Con. 10 weken lang staan ze alweer in de lijst. En nog steeds dus eh, bovenaan. Ze doen het erg goed. Wij gaan verder met de lijst van Europa en komen dan al bij de laatste zittenblijver van deze week tegen. En die staat op nummer 3. Zes weken in de lijst. Bob Sinclair met zijn La La Song blijft hij dus staan op nummer 3.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 De Black Eyed Peas, Boom Boom Po en Alicia Dixon, The Boy Does Nothing, maken de top 5 helemaal compleet deze week. Nou ja, bijna helemaal compleet. Nog één plaat te gaan. De beste plaat op dit moment van Europa. is in handen van een dame die al acht weken lang in de lijst van Europa staat. En vorige week nog achter met Gone met Begging plaats moest nemen. Dit is de beste plaats van Europa, Lady Gaga Love Game. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick.